is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Telford heeft nog last van een storing met interactieve tv. Technici zijn bezig de problemen op te lossen... en klanten worden in fase weer aangesloten. Het is onbekend hoe lang de storing nog duurt. De problemen ontstonden rond het middaguur. Er waren ook problemen met internet en vaste telefonie... maar die waren aan het begin van de avond verholpen. Ook de Belastingdienst kampte met een storing. Daardoor kon de fiscus vandaag een deel van de toeslagen niet uitkeren. Van de 7 miljoen betalingen is 1,2 miljoen niet overgemaakt. Dat gebeurt maandag. Het is nog onduidelijk hoeveel doden er zijn gevallen bij de gijzeling in een hotel in Mali. VN-medewerkers zeiden vanmiddag dat ze 27 lichamen hadden gezien. Maar de Franse minister van Defensie Le Drian spreekt van zeker 19 doden. Ook over de nationaliteit van de slachtoffers is weinig bekend. Tot nu toe was er alleen sprake van twee Malinezen, een Fransman en een Belg. Bij de bevrijdingsactie zijn afgelopen middag zeker twee terroristen omgekomen. Maar er zouden ook nog daders op de bovenste verdieping van het hotel zitten. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een groepering die is verbonden aan Al-Qaeda. In Liberia is het ebola-virus weer opgedoken. Drie leden van een gezin uit de hoofdstad Monrovia blijken besmet te zijn met ebola. Andere gezinsleden en mensen uit de directe omgeving zijn in quarantaine gezet. In september werd Liberia ebola-vrij verklaard. Dat was voor de tweede keer nadat er in mei toch weer vier besmettingen waren geconstateerd. Het is nog niet bekend of de Wereldgezondheidsorganisatie het land zijn status opnieuw afneemt. Liberia werd vorig jaar samen met Sierra Leone en Guinea het zwaarst getroffen door de uitbraak van de uiterst besmettelijke ziekte. In Liberia stierven bijna 5000 mensen. Het weer, in het westen buien met kans op onweer en hagel. In het oosten nagenoeg droog, minima tussen 2 en 6 graden. Overdag opnieuw buien met kans op onweer en een stevige westenwind.